uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat zeker een jaar duren voordat iedereen in ons land is ingeënt met een coronavaccin. Volgens het RIVM wordt het een enorme klus, dus zijn ze al volop bezig met de voorbereidingen. We zijn nog niet helemaal klaar, we zijn nog bezig eh, te kijken van nou, wie kan het... Uh eh, toe gaan dienen? Wat is de handigste weg? Eh, welk vaccin moet voor welke groep gebruikt gaan worden? Dat soort vragen moeten nog beantwoord worden. Maar we zijn er eind op weg. Voorlopig is het nog wachten op een werkend vaccin. Maar ook als dat er eenmaal is, is corona dus niet in één keer verleden tijd. Het zal niet zo zijn dat we in één klap in eh, februari, maart zeg maar, iedereen vaccineren en dat het dan klaar is. Het zal stapjesgewijs over het jaar zijn. En wat dat voor gevolgen heeft voor de corona, dat zal ook moeten blijken aan de maatregelen. Dus het wordt een heel spannend eh, jaar. Als er een vaccin is, krijgen eerst ouderen en kwetsbaren een prik. De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog. Drie van de vier grote zorgverzekeringen hebben bekendgemaakt wat je er volgend jaar gaat betalen. Bij CZ betaal je elke maand het meest voor je basisverzekering, 129,60 euro. Ook bij VGZ en Zilveren Kruis doen ze er wat euro's bij. Een school in Amsterdam gaat een dikke week dicht. Bij het Cartesius Lyceum kregen deze week zeven leraren een positieve coronatestuitslag. De school heeft geen idee hoe dat kan. De leraren zijn niet echt bij elkaar in de buurt geweest. Maar voor de zekerheid sluiten ze toch even de deuren. En kinderen in België kunnen rustig slapen. Sinterklaas mag dit jaar gewoon langskomen. De Belgische minister van Volksgezondheid heeft gezegd dat ze voor hem een uitzondering maakt. Sinterklaas hoeft dus niet in quarantaine en ook hoeft hij zich niet aan de avondklok te houden. Eerder stuurde de Goedheiligman Belgische kinderen al een videoboodschap. Lieve kinderen, ik zal komen. Ja, ook dit jaar zal ik met mijn stoomboot naar jullie land varen. Ook in Nederland hoeven kinderen zich geen zorgen te maken. Sinterklaas is onderweg, al is het nog niet helemaal duidelijk waar die zaterdag precies aanmeert. Het weer. Vannacht komt het af naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt, graadje of 13 dan. In de avond kan er wat regen vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een korte file bij de afrit A van Hoorn, 3 kilometer, met 5 tot 10 minuten extra reistijd.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 You sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Uh-huh. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo nada. Yeah, yeah. You're You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. en un ha escondido. Nos vamos pa' trucks en quejos. Y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá. Que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti. No es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti. Y tú eres pa' mí. London 9. shit. I don't even be asking them who that chick, uh huh, who that chick, nah.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 Het vaccineren van heel Nederland tegen het coronavirus gaat zeker een jaar duren, verwacht het RIVM. Nederland krijgt de beschikking over 11,7 miljoen vaccins van fabrikant Pfizer. Ouderen en kwetsbaren krijgen die het eerst. De politie heeft een man van 40 uit Zoetermeer opgepakt... vanwege de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag vanochtend. Bij de beschieting raakte niemand gewond klein vuurwerk, zoals sterretjes, trekrotjes en knalerten... dat het hele jaar door verkocht mag worden... valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod... waar het kabinet morgen waarschijnlijk mee komt. Ook het traditionele karbietschieten mag gewoon doorgaan. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder met minima rond 6 graden. Morgen toenemende bewolking en een graad of 13. that's washing over me. You're like a rhythm, take control of me. Yeah, yeah.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 Cause I, I need you now and seasons come and go. As you sleep, the tide is rising. One by one, your dreams are drowning. While you stand and watch the waters flow, nothing's clear. It's so confusing. season I think you best believe in Why you gotta drive me crazy <laughs> Action.